is de Jong met het NOS-journaal. Politie en marechaussee zijn na de aanslagen in Brussel begonnen met de grenscontroles. Ze gaan daar waarschijnlijk ook de komende dagen nog mee door. Afgelopen avond leidden de controles tot bijna 35 kilometer file. De Verkeersinformatiedienst waarschuwt dat er ook voor de grens met Duitsland files kunnen ontstaan... omdat de Duitse politie het verkeer uit Nederland ook controleert. Vooral in de spits kunnen er files ontstaan op wegen van Limburg naar het Roergebied. De Belgische politie is nog altijd bezig met huiszoekingen in de Brusselse wijk Schaarbeek. Een deel van de wijk is afgezet en bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Er vliegt een helikopter over de wijk en hulpdiensten rijden af en aan. Eerder vandaag vond de politie in een huis in de wijk onder meer een spijkerbom en een IS-vlag. Een van de vermoedelijke daders woonde in het huis. De politie werd naar de woning geleid door een taxichauffeur. Hij had de drie vermoedelijke daders naar het vliegveld gereden... en het was hem opgevallen dat hij ze niet mocht helpen met hun bagage. België gaat met grote overtuiging verder met de strijd tegen terrorisme. Dat heeft de Belgische minister Jean van Veiligheid en Binnenlandse Zaken gezegd tijdens een waken in Brussel. Hij zegt dat hij de rotsvaste overtuiging heeft dat het ondermijnen van de westerse samenleving niet gaat lukken. Volgens minister Jean wordt het openbare leven in Brussel zo snel mogelijk hervat. Nederland organiseert deze week nog een Europese bijeenkomst van ministers om de aanslagen in Brussel te bespreken. België heeft daarom gevraagd aan Nederland, dat sinds januari voorzitter is van de Europese Unie. Minister van der Steur zegt dat de ministers mogelijk donderdag bij elkaar komen. Het weer, wolkenvelden met soms een opklaring en een matige noordwestenwind. Vooral in het noorden af en toe regen, minima rond 4 graden. Overdag in het zuidwesten ook kans op wat zon.